moet met het NWS Journaal. De parlementsverkiezingen op Sint Maarten in januari worden gehouden. Volgens de gouverneur van het eiland kosten de voorbereidingen meer tijd... vanwege de ravage die orkaan Irma heeft veroorzaakt. Sint Maarten gaat naar de stembus omdat de regering van premier Marlin... eind vorige maand door het parlement naar huis is gestuurd. Marlin weigerde akkoord te gaan met de voorwaarden die Nederland heeft gesteld... voor het geven van noodhulp. Bij een zware aardbeving in het grensgebied van Irak en Iran zijn aan de Iraanse kant meer dan 140 mensen omgekomen en zeker 860 gewond geraakt. Op sommige plaatsen is de water- en stroomvoorziening uitgevallen. Veel mensen durven hun huis niet meer in uit angst voor naschokken. Het aantal slachtoffers aan de Iraakse kant, waar het epicentrum van de beving was, is onduidelijk. Er zijn zeker vier doden, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op. De beving had een kracht van 7,2 en was te voeren tot in Zuid-Turkije en Israël. De burgemeester van Enschede gaat vandaag bekijken of er juridische stappen mogelijk zijn tegen de extreemrechtse organisatie Pegida. Aanhangers van Pegida hebben actie gevoerd tegen de bouw van een moskee in Enschede. In een tweet schreef de anti-islambeweging dat op de locatie van de moskee een kerk met een kruis is neergezet. En die kerk zou zijn ingewijd met varkensbloed. Rapper Little Kleine heeft een MTV Award gewonnen in de categorie Beste Wereldwijde Act. Het is voor het eerst dat een Nederlander een MTV Award in deze categorie wint. Little Kleine, die vooral bekend is van het nummer Drank en Drugs, kreeg de prijs tijdens een awardshow in Londen. In dezelfde categorie waren nog zes andere winnaars. De Amsterdamse rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, won afgelopen week al een MTV Award in de categorie Beste Nederlandse Act. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Af en toe valt er nog een bui. En het wordt maximaal 9 graden.